De leden van de VN-veiligheidsraad proberen het al uren eens te worden over een verklaring over de Israëlische actie op een schip met hulpgoederen voor Gaza. De 15 leden en daarnaast Israël en de Palestijnse delegatie legden eerst een afzonderlijke verklaring af. Nu wordt achter gesloten deuren overlegd over een gezamenlijke verklaring. De meeste leden van de raad hebben de actie veroordeeld en eisen een onafhankelijk internationaal onderzoek. Amerika, een trouwe bondgenoot van Israël, riep op tot een onderzoek door Israël zelf... Bij de actie van het Israëlische leger op het schip kwamen zeker negen mensen om het leven. Amerikaanse inlichtingendiensten zijn ervan overtuigd dat de nummer drie van Al-Qaeda dood is. Mustafa Abu al-Yazid zou vorige week zijn omgekomen bij een raketaanval in Afghaans-Pakistaans grensgebied. Al-Yazid, ook bekend als Abu Said al-Masri, geldt als een van de oprichters van de terreurbeweging. Hij zou een sleutelrol hebben gespeeld bij alle belangrijke operaties. De dood van Al-Yazid zou door Al-Qaeda op internet zijn bevestigd. Oliemaatschappij BP treft op de bodem van de Golf van Mexico voorbereiding om een kap over de lekkende oliebron te zetten. Daarmee zou een deel van de olie kunnen worden opgevangen en naar de oppervlakte kunnen worden gebracht. Op zijn vroegst morgen kan met de plaatsing van de kap worden begonnen. De hoogste openbare aanklager gaat vandaag naar Louisiana. Hij bekijkt of BP wetten heeft overtreden. President Obama praat vandaag op het Witte Huis met de voorzitters van de commissie die de milieuramp onderzoekt. Uit een gevangenis bij Johannesburg in Zuid-Afrika zijn zeker 41 gevangenen ontsnapt. Ze overmeesterden een bewaker, pakten zijn sleutels af, maakten andere cellen open en vluchtten weg. De politie heeft nog geen van de gevangenen kunnen terugvinden. Het weer, eerst op de meeste plaatsen zon, maar vanuit het zuiden meer bewolking... en tegen de avond in het zuiden af en toe regen. tot een graad of 90.